Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Britse ministerie van Defensie zegt nieuwe aanwijzingen te hebben... dat Rusland onnodig veel burgerdoelen in Oekraïne aanvalt. Onder meer met geïmproviseerde explosieven. Ook zouden de Russen burgers hebben gebruikt als menselijk schild. Na de Russische terugtrekking uit het noorden van Oekraïne zijn er massagraven gevonden waarin slachtoffers begraven zijn. Volgens de Britse militaire inlichtingendienst lopen burgers ook veel gevaar bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse infrastructuur. Rusland ontkent burgers aan te vallen. De schrijver van het boek The Eagle Has Landed is overleden. Het is de Brit Harry Patterson, beter bekend onder zijn pseudoniem Jack Higgins. Het boek gaat over een fictief complot om de Britse premier Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog te ontvoeren. Patterson schreef het in 1975, een jaar later werd het verfilmd. In totaal heeft hij 85 boeken geschreven... waarvan wereldwijd meer dan 250 miljoen exemplaren werden verkocht. Vijf jaar geleden verscheen The Midnight Bell, zijn laatste boek. Harry Patterson is 92 jaar geworden. In Texas wordt een vrouw aangeklaagd voor moord vanwege een abortus. Het is onduidelijk of ze zelf een zwangerschap heeft afgebroken... of dat ze iemand anders daarbij heeft geholpen. De vrouw van 26 werd donderdag opgepakt. In Texas gelden sinds afgelopen najaar de strengste abortuswetten van de VS. Sommige juristen betwijfelen of de aanklacht van moord vasthoudt. Xandra Standhout bedoelde ik. Alexandra Velsenboer heeft voor een stunt gezorgd op de WK shorttrack in Montreal. Ze pakte de wereldtitel op de 500 meter en is daarmee de opvolgster van Suzanne Schulting... die door een positieve coronatest haar titel niet kon verdedigen. Jara van Kerkhoff pakte het brons. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog een enkele bui.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 Hey. Don't get me a miss a man take a shot, we intoxicated. Taste so sweet, like the rapper, baby. <laughs> She never was a freak, and she said van Zandvoort. got to get it fast. Yeah, take it to Listen.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 I might take you home with us. I might give you all of it. Come get your toes of the sweetest pie. Ooh, that's the ride of your life. Hold on, cause baby, I might, I might just give you a bite of the sweetest pie.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 Yeah. Make you try to enjoy. Problem is not the finish. Yeah. So make you try to enjoy. Uh-huh. Make we dance like Luala. Yeah, Luala. Make we dance like Luala. Yeah, Luala. Dance like Luala. Yeah, Luala. not kill myself. I just want to live my life, if I'm judging. I don't like bad, I don't go find your trouble. I don't like a salad, so far my money the double. As my money the pile up, oh, it make me happy, oh, happy. Oh. As my money the pile up, oh, it sweet my butt, oh, oh. not the finish. We could try to enjoy. But I not the finish. Oh, we could try to enjoy. Se kata kata wuru not the finish.